Zes uur. Michel Koenen met het NMA komen met een lijst van ruim 20 voorstellen... om de farmaceutische industrie aan banden te leggen. Zo willen de drie linkse partijen een verbod op het sponsoren van patiëntenverenigingen... door farmaceutische bedrijven. De onafhankelijkheid komt volgens de partijen in het geding. De overheid zou de patiëntenverenigingen subsidie moeten geven... Verder zouden apothekers dure medicijnen moeten mogen namaken... en willen ze producenten dwingen om absurd hoge prijzen te verlagen. De Chinese politie heeft 18 mensen opgepakt voor de brand vorige week in een appartementencomplex in Peking. Het zijn managers, elektriciens en bouwvakkers. De brand brak waarschijnlijk uit door een defect aan koelcellen in de kelder van het complex. Bij de brand kwamen 18 mensen om het leven. Er is waarschijnlijk geen stromend water op Mars, dat stellen Amerikaanse wetenschappers. Twee jaar geleden maakte NASA bekend dat donkere strepen op bepaalde steile hellingen waarschijnlijk ondergronds water is dat naar beneden druppelt. Maar wetenschappers denken nu dat het droog zand is. Op minder steile hellingen is namelijk geen streep meer te zien en water zou volgens de hoofdonderzoeker gewoon doordruppelen. Nou, als die theorie klopt, betekent het dat er waarschijnlijk minder water is op Mars dan gedacht. Dat zou de kans op leven aanzienlijk kleiner maken. En de Belgische tv-show Sorry voor Alles heeft in New York een internationale Emmy gewonnen voor entertainment. In het programma worden nietsvermoedende mensen een maand lang gevolgd met een verborgen camera en in bizarre situaties gebracht. Jan Smit presenteert de Nederlandse versie en die wordt uitgezonden door Avrotros.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 everybody got to do to get a drink of soda pop around here? Here, here, here.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 you want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby. Call me, call me. 神，哈哈。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 Girl,